Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog onzeker of Europa snel Russische olie gaat boycotten. De Europese ministers van Energie overleggen in Brussel over het niet meer kopen van olie uit Rusland. Maar volgens Duitsland zijn niet alle landen het met elkaar eens. Sommige landen willen geen overhaaste beslissingen nemen, zegt de Duitse minister. Ook voor andere landen gilt dat die schrittreihenfolge klug zo is dat we niet economische catastrofen auslösen, weil we onbedacht handelen. De EU is nogal afhankelijk van Rusland voor de levering van olie en ook van gas. Vanwege de oorlog willen veel landen er wel van af, maar ze zijn bang dat ze dan veel meer moeten betalen en dat hun economieën er last van krijgen. Turncoach Vincent Wevers is vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Volgens de sportrechter is het onderzoek slecht uitgevoerd en is het daardoor niet duidelijk wat Wevers fout heeft gedaan. Verschillende turnsters beschuldigen de turncoach van slaan, schoppen en het negeren van blessures. De turnbond verlengde daarom zijn contract niet. De turnsters kunnen als ze willen in hoger beroep gaan. En een grote zoekactie in Alabama in Amerika naar een gevangene die vast zat vermoord en een hulpsheriff. De vrouw zou de gevangenen naar de rechtbank brengen, maar daar kwamen ze niet aan. Vicky White taking Casey White by herself in a patrol car, breaking department policy which requires two deputies. By late afternoon, both were missing. Her car found later that day in a parking lot at a nearby shopping center. De man zou gevaarlijk zijn. De politie denkt dat hij het wapen van de vrouw in handen heeft. Het zou kunnen dat zij hem heeft geholpen met de ontsnapping, maar agenten denken dat ze dan onder druk is gezet. Het weer. Na een zonnige dag volgt een koude nacht. Morgen opnieuw veel zon, behalve in het noorden. Daar is zelfs kans op een bui. 11 graden in Groningen en 19 in Limburg. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Als er al sprake was van een avondspits in onze regio, nou dan is hij nu bijna voorbij. Vijf minuten vertraging nog op de A9, Amstelveen-Alkmaar bij het Velsen, 4 kilometer file. Voor de Koentunnel op de A10, de ringweg van Amsterdam, staat op de Buitenring van de A10 Noord, eh, 5 kilometer file, 10 minuten vertraging daar.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 Don't you come crawling back, begging please on your knees, baby. If you're missing me, well you can hear me. gedaan hebt... dan luister je inderdaad nu naar de Nashville Radio Show. Je hoorde Reba McIntyre en Turn on the Radio. We hebben weer twee uur lang voor je klaarstaan. Muziek van allerlei windstreken. Country, Americana, folk en bluegrass muziek. En eh, ja, je weet het al, hè? Daar gaan we nu mee verder. Dit is Terry Bookham's Dukes of Drive en Land on Our Feet. There's a fork in every road, higher branch on every tree. another brick we can add to our load. We got a choice and choosing's free. We can't say all day that things should be different. We can't cry all night about how it should be. But nothing's gonna change if all we do is complain. If we don't jump, we can't land on our feet. We can't see around the corners. We don't know what might be in store we can live beyond all our borders. Let's take a chance, that's what chances are for. We can't say that things should be different. We can't cry all night about how it should be. But nothing's gonna change if all we do is complain. If we don't jump, we can't land on our feet. There's a top to every mountain greener grass right across the fence. Another town just beyond the horizon. We don't go never enough, we might be. should be. But nothing's gonna change if all we do is complain. If we don't jump, we can't land on our feet. If we don't jump, we can't land on our feet. Hey Astrid, je hebt een uh... e Via info@nashvilleradio.nl kregen wij muziek opgestuurd vanuit Canada van het duo de Mountain Daisies. Ze bestaan al sinds 2004 en hebben in die tijd al op menig festival gestaan in Canada. Uh, eh, Ariane en Carl, zoals ze in het dagelijks leven heten, komen in september van dit jaar met hun album Dare to Fall. En dit is alvast een voorproefje. Dit is simpel Stuff. was dat. Van de uit Canada afkomstige Mountain Daisies. En voor nieuwe muziek gaan we weer even terug in de tijd. We gaan naar 1981 voor een nummer die volgens mij elke country-liefhebber wel kent. Alabama en Mountain Music. Please contact the show for a shout-out or music request. Nashville Radio Show. Oh, play me some mountain music. Like grandma and grandpa used to play. Then I'll float on down the river to a Cajun Hideaway. Drift away like Tom Sawyer, ride a raft with old Huck Finn, take a nap like Rip Van Winkle, they screaming again. Oh, play me some. uit Nederland. Op 6 mei aanstaande komt de nieuwe single uit van The Young River. En die gaat heten Stay. Op 27 mei viert de Marshall niet alleen zijn verjaardag... maar ook het feit dat zijn nieuwe EP uitkomt. Deze EP gaat heten Down in My Heart. Woensdag 1 mei treedt Tim Knol samen met zijn Bluegrass Boogeyman op... met hun programma Lost and Found nummer 3. Tijdens dit programma duiken zij in de rijke historie van de bluegrass en country muziek. Meer info vind je op de website van tivolivredenburg.nl. Op 16 mei maakt Brad Eldridge er een feestje van. Hij komt al voor een concert naar Nederland. Voorprogramma wordt verzorgd door Austin Jenkins. En info over dit optreden vind je op de website of Facebookpagina van Sounds of Nashville NL. Het nieuwe album Last Night Lonely van John Party komt over niet al te lange tijd uit. John is op dit moment nog druk bezig met verdere opnames van dit album... en houdt zijn volgers op Twitter op de hoogte van de ontwikkelingen.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 ...1967 en wie kent het niet hè? Bobby Gentry met Ode to Billy Joe, ook echt zo'n klassieker. Ronnie Dunn van het duo Brooks and Dunn staat erom bekend dat hij nog eens een uitstapje maakt. En deze keer deed hij dat met Tristan Mares. Dit is Where the Neon Lies. artista En deze keer hebben wij gekozen voor Cathy Mattea. Ze werd op 21 juni 1959 als Kathleen Alice Mattea geboren in South Charleston, West Virginia. Ze zong op jonge leeftijd al in de kerk en in 1976 zong ze in een bluegrassband. En nadat ze naar Nashville was verhuisd ontwikkelde haar muziekstijl verder. In 1984 kwam haar debuutalbum uit dat haar naam draagt. En van dat album hoor je nu Someone is Falling in Love. Dit is de Nashville maandartiest. True love happens all the time. Each day somewhere someone finds. was het eerste nummer van onze maandartiest Cathy Mattea en Someone is Falling in Love. En de komende weken hoor je natuurlijk haar muziek vaker voorbij komen in de show. En deze keer komt ze nog drie keer voorbij. Maar nu gaan we naar Texas voor Alice Banfer en I Wonder What You're Doing. Bye. try naar Nashville. Met nu country uit Nederland. uit Nederland van de Music Road Pilots en The Tears I Wear. Americana is ook een vast onderdeel in deze show. En daar gaan we nu naartoe. Van het gelijknamige EP I Come From Crazy hoor je dus nu Roxy Copeland. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. I come from crazy It's sad, but it's true. And if I've been drinking, ain't that much I won't do? I might have fooled the rest, even fooled myself too. But I come from crazy. Not that that's news to you. My daddy's mama Stood five foot three She taught me how to pour a whiskey When I hear content How to set things on fire I come from crazy It's sad, but it's true And if I've been drinking Ain't that much I Now that that's news to you, my mercy she tried and tried the best that she could. But when you're from crazy, crazy seems good. So don't take it personal if I lack inhibition and just chalk it all on up to my family tradition. I come from crazy. It's sad, but it's true. And if I've been drinking, ain't that much I want. news to you. Oh, I come from crazy, and I bet you do too. Hey Astrid, je hebt een uh... e-mail. We gaan weer naar onze digitale brievenbus. Want ook de afgelopen week kregen we weer heel veel muziek binnen. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog steeds eh, door alle nieuwe muziek die we binnen hebben gekregen aan het zoeken wat we in de show gaan draaien. Maar er is altijd ruimte voor meer. Hè? Dus via info.nashforradio.nl kan natuurlijk altijd jouw muziek naar ons toegestuurd worden. We gaan er naar luisteren en wie weet hoe in een van de volgende shows jouw muziek terug. Maar nu gaan we naar Amerika voor muziek van Colby Acuff. Hij komt uit North Idaho en met inspiratiebronnen als een Hank Williams en onder andere een Johnny Cash maakt hij een mooie mix van outlaw en truck traditionele countrymuziek. Hoe dat klinkt hoor je nu op Once in a Lifetime. I woke up with a black eye Now taste like mud My head spinning like a tornado You could run a car on my blood can't be for certain, but I'm pretty sure Hank done it that way. I've been looking for a ghost in a white hat, cause I'm growing more broke each day. But I got five too many problems, for different reasons. I got three dollars left from the full times I played last night. on my back. Been looking for a highball train ever since I think Pappy A Cup would love. what he said. some man Merle, slick back hair. Just kinda stood there, didn't have too much to say. And on his way out, Waylon said, How we all had to do it there. dat was Colby Acuff en Once in a Lifetime. We gaan naar ons Spotlight album en die komt deze keer van Nederlandse bodem. Het is namelijk het debuutalbum van de country-zangeres Laura van Kaam. Dat album heet Who I Am Today. Laura leerde zichzelf op jonge leeftijd gitaar spelen en won diverse regionale prijzen. En in 2013 won ze op 14-jarige leeftijd The Voice Kids. En nu is het dus een debuutalbum vol met lekkere countrymuziek. Je gaat eerst luisteren naar Better For It Now en daarna By My Side. Dit is het Nashville Spotlight Album. Mama, where's my love? Difficult days are piling up. Everyone's moving around and around. For me it feels like I've been stuck. Things don't come to ease. de twee eerste nummers van ons Spotlight-album Who I Am Today. Het debuutalbum van Laura van Kaam. En in het tweede uur komen natuurlijk er nog twee nummers van dit album voorbij. Nu gaan we naar de man, eh, ja, als hij in Nederland had gewoond... Uh, heel erg gepest zou worden met zijn achternaam. Maar gelukkig is hij in Amerika geboren. You, Me en My Guitar. Dit is Darius Rucker. Tonight, let's let party people do... Whatever party people do Just wanna be somewhere with you without the crowd Tonight, let's go hit our favorite spot I let our feet swing off that dock oh, This old six string's all I got And that's all we need lights under our feet while we're walking down. I can't wait to see the smile there on your face when I open up that case. Yeah, I tune it up and play with the cricket, keeping time. Make a black cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you. Some broken hearts never mend. Some memories never tears. rendezvous in the night. A willing woman to hold me tight. But in the middle of love's embrace, I see your face.